Het toestel kon niet landen op de luchthaven in Port-au-Prince... omdat het daar te druk was. De 72 hulpverleners en acht speurhonden aan boord van het toestel vertrekken nu in de loop van vandaag naar Haiti. In het rampgebied is een groot gebrek aan voedsel, water en medische zorg. Het Rode Kruis schat dat er 45 tot 50.000 mensen zijn omgekomen. Duizenden mensen met een buitenlandse vader en een Nederlandse moeder kunnen alsnog een Nederlands paspoort aanvragen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Het gaat om mensen die voor 1985 zijn geboren. Tot die tijd konden alleen kinderen met een Nederlandse vader Nederlander worden. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen gebruik zullen maken van de mogelijkheid toch nog Nederlander te worden. Eurocommissaris Kroes moet volgende week opnieuw voor het Europees Parlement verschijnen. Het parlement moet haar benoeming op de post Digitale Agenda bekrachtigen. De socialistische en christendemocratische fracties vonden haar optreden gisteren niet overtuigend. Waarschijnlijk vonden ze dat Cruz zich niet goed had voorbereid. In de Amerikaanse staat Louisiana is de zanger en liedjeschrijver Bobby Charles overleden. Een van zijn bekendste nummers is See You Later Alligator. Bill Haley en de Comets hadden er in 1956 een wereldhit mee. De Amerikaan schreef ook de Fats Domino klassieker Walking to New Orleans. Bobby Charles is 71 jaar geworden. Michaela Krajicek heeft ook de tweede kwalificatieronde van de Australian Open overleefd. In Melbourne versloeg ze de 15-jarige Britse Laura Robson in twee sets. Krajicek heeft nu nog één overwinning nodig om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi. Bij de mannen werd Igor Sijsling uitgeschakeld. In de tweede ronde van het kwalificatietoernooi gaf hij tegen de Zuid-Afrikaan Rick de Voest op. Hij stond achter met 6-0 en 2-0. Het weer, het vriest licht en hier en daar komt lichte mist voor. Overdag is er geregeld zon.